Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het kapitool protesteerden tegen de rol van geld in de politiek. Volgens de politie hadden ze geen toestemming voor hun actie. Veel betogers waren de afgelopen week van Philadelphia naar Washington gelopen. Ze protesteerden ook tegen de grote invloed van zogeheten supergedelegeerden... bij de voorverkiezingen voor het presidentschap. Die kunnen op partijconventies op elke presidentskandidaat stemmen... ongeacht de uitslag van de stemming in de verscheidene staten. Twee homoseksuelen die in Marokko waren opgepakt om hun geaardheid... nadat ze waren mishandeld, zijn vrijgelaten. De twee werden vorige maand in de stad Benimelal zwaar toegetakeld. Hun arrestatie leidde wereldwijd tot protest. Ze hebben nu voorwaardelijke straffen gekregen en komen daarom vrij. Twee van de aanvallers zijn veroordeeld tot zes en vier maanden cel. De zaak maakt veel emoties los in Marokko. Na de veroordeling gingen ongeveer 100 inwoners van Benimelal de, de straat op... om de vrijlating van de daders te eisen. Een motoragent in Rotterdam heeft rijdend op zijn motor een auto uit de Maastunnel weten te duwen. De auto was met pech stil komen te staan in de tunnel en de bestuurder was doosbenauwd dat hij zou worden aangereden. De motoragent zette een filmpje op Twitter waarop te zien is hoe hij met zijn rechterbeen de auto door de Maastunnel duwt. De voetballers van Sparta hebben uit handen van bondscoach en oud-Spartaan Danny Blind de kampioenschaal van de Jupiler League gekregen. De ploeg uit Rotterdam versloeg gisteravond Jong Ajax met 3-1 en verzekerde zich daarmee van het kampioenschap. Dat betekent dat Sparta na zes jaar terugkeert in de eredivisie. De promotie leidde tot grote ontlading in het Kasteel, het stadion van Sparta in Rotterdam-West. Iedereen hunkerde naar dit kampioenschap, zei trainer Alex Pastoor na afloop. Het weer, er trekken buien over het land, minima tussen 7 en 10 graden. De dag begint bewolkt, met in het noorden nog regen. Daarna breekt de zon door, al kan in het noorden ook dan nog een bui vallen.